Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Binnen de Londense politie is sprake van racisme, vrouwenhaat en homofobie, blijkt uit het onderzoek. Dat onderzoek is uitgevoerd na de moord op een 33-jarige vrouw door een agent. Volgens de auteur van het rapport is er sprake van pestgedrag en intimidatie bij de Londense politie... en zijn er grootschalige hervormingen nodig om dat aan te pakken. Bij een televisiezender in Ecuador is een bombrief ontploft. Een journalist die de brief in zijn handen had raakte licht gewond. Ook bij twee andere zenders kwamen brieven met explosieve USB-sticks binnen. Het lijkt erop dat de aanvallen gericht waren op specifieke journalisten... want de brieven waren persoonlijk geadresseerd. Het is niet voor het eerst dat de journalistiek in Ecuador het doelwit is van aanvallen. Vorig jaar werd ook al een gebouw van een tv-zender beschoten. Op de Krim zijn kruisraketten van het Russische leger vernietigd. Dat zegt het Oekraïense ministerie van Defensie. De kruisraketten werden vervoerd per trein en waren waarschijnlijk bestemd voor de Zwarte Zeevloot. Volgens een Russische functionaris gaat het om een droneaanval. Daarbij viel één gewonde. Het Oekraïnse leger zegt niet of het ook verantwoordelijk is voor de aanval op de kruisraketten... maar noemt het wel een voorbereiding op de bevrijding. Om de opwarming van de aarde beperkt te houden is meer actie nodig... zeggen beleidsmakers, milieuorganisaties en experts. Vandaag verscheen een rapport van het VN Klimaatpanel. Daarin staat dat de mogelijkheden snel kleiner worden om de opwarming tot anderhalve graad te beperken. Klimaatminister Jette pleit voor meer klimaatactie en commitment. Greenpeace noemt het VN-rapport diep verontrustend...